Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Venezolaanse parlement heeft een amnestiewet aangenomen. Die werd afgelopen weekend aangekondigd door waarnemend president Rodriguez. Door de wet komen mogelijk honderden politici, journalisten en mensenrechtenactivisten vrij. De precieze inhoud van de wet is nog niet bekendgemaakt... en er moet ook nog een tweede stemming over komen in het parlement. In zeker drie gemeenten wordt Forum voor Democratie geboycott... vanwege extreemrechtse kandidaten op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Den Haag, Rotterdam en Nijmegen wil een raadsmeerderheid niet met de partij samenwerken... na berichtgeving in de Volkskrant. Forum heeft in de drie gemeenten kandidaten hoog op de lijst gezet... die openlijk sympathiseren met rechtsextremisme. In Oman praten vertegenwoordigers van de VS en Iran vandaag met elkaar. Het gesprek moet voorkomen dat de spanningen in de golf uitmonden in een nieuwe oorlog. Er wordt onder meer gesproken over het Iraanse atoomprogramma. De ontmoeting in Oman begint om 7 uur Nederlandse tijd. Het Amerikaanse leger heeft op de Stille Oceaan een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In een jaar tijd zijn nu 128 mensen gedood bij Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten. Minister Hexeth van Defensie noemt de aanvallen heel effectief. Volgens hem zijn sommige belangrijke drugshandelaars gestopt met de smokkel, maar hij onderbouwde dat niet. Darter Jan van Veen heeft op zijn eerste speelavond in de Premier League meteen de finale gehaald. Hij won onder meer van wereldkampioen Luke Littler, van wie hij in de WK-finale nog verloren had. In de finale moest Van Veen tegen landgenoot Michael van Gerwen, die net wat sterker bleek. Het weer. In de noordelijke helft van het land geldt tot met de ochtend code geel...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 Het Amerikaanse leger heeft op de Stille Oceaan een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In een jaar tijd zijn nu 128 mensen gedood bij Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten. Darter Gian van Veen heeft op zijn eerste speelavond in de Premier League meteen de finale gehaald. Hij won onder meer van wereldkampioen Luke Littler, maar verloor in de finale van landgenoot Michael van Gerwen. Het weer. In het noorden de komende uren kans op gladheid. Verder een overwegend grijze dag met af en toe regen bij maximaal 2 tot 9 graden.